Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicolanden haalde het in het Senaat. Uiteindelijk hielp GroenLinks het kabinet aan een meerderheid... maar verbond daar wel voorwaarden aan. De partij wil bijvoorbeeld dat de testwet niet geldt op doorstroomlocaties... waar genoeg afstand gehouden kan worden. Als de voorgenomen hervormingen bij de brandweer doorgaat... dreigt 15% van de brandweervrijwilligers ermee te stoppen. Dat kan grote gevolgen hebben omdat 80% van de brandweer uit vrijwilligers bestaat, meldt Nieuwsuur. Het brandweerstelsel moet hervormd worden omdat veel vrijwilligers hetzelfde werk doen als hun beroepscollega's. En dat is in strijd met Europese regels. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen ook cafés en kroegen weer open kunnen. Waarschijnlijk mogen begin juni restaurants weer open... en pas in een later stadium zouden cafés weer opengaan. Grapperhaus wil de versoepelingen meer gelijk trekken. Dat zou ook makkelijker zijn voor de handhaving. Vrijdag wordt hier definitief een besluit over genomen. India bereidt zich voor op de tweede orkaan in korte tijd. Uit voorzorg zijn ruim 1 miljoen mensen geëvacueerd. De orkaan heeft tot dusver aan twee mensen het leven gekost... en meerdere huizen zijn verwoest... De Indiaanse Weerdienst zegt dat het oosten van het land rekening moet houden met windstoten tot 165 km per uur. Het OM doet onderzoek naar het radicaal-rechtse actieplatform Vizier op Links. Dat heeft de missionair minister Koolmees gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Er zijn meerdere aangiftes gedaan tegen het platform vanwege een stickeractie. Op de voordeur van linkse opiniemakers werden intimiderende teksten geplakt.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 1 miljoen Nederlanders in kwetsbare wijken dreigen ver achterop te raken bij de samenleving... door hardnekkige problemen als armoede, schulden en werkloosheid. Daarvoor waarschuwen 15 burgemeesters in een oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicolanden haalde het in de Senaat. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen ook cafés en kroegen weer open kunnen. Eigenlijk zouden die pas in een later stadium aan bod komen. Maar Grapperhaus wil de opening gelijk trekken met de opening van de restaurants.